Drie uur, Robert Baltus met het NOS Israëlische militairen hebben de laatste drie jaar tientallen Palestijnse burgers straffeloos om het leven gebracht. Dat stelt mensenrechtenorganisatie Amnesty International in een rapport. De Israëli's hebben onnodig, willekeurig en bruut geweld gebruikt in de Palestijnse gebieden, stelt het rapport. In die gevallen was er geen sprake van een levensbedreigende situatie voor Israëlische militairen. Soms was er zelfs sprake van moedwillig moorden. Het Israëlisch leger zegt dat Amnesty voorbij gaat aan het toenemende geweld van Palestijnse zijde. Een omstreden wetsvoorstel in de Amerikaanse staat Arizona krijgt een veto van de gouverneur. Een anti-homo-wet is daarmee van de baan. De bedoeling was dat bedrijven op basis van religieuze redenen homoseksuele klanten konden weigeren. Voorstanders voerden aan dat de wet de godsdienstvrijheid zou beschermen. Het parlement van Arizona nam het voorstel aan. Maar het stuitte op veel verzet, honderden mensen gingen de straat op... en grote bedrijven als Intel, Yelp en Marriott drongen erop aan de wet niet in te voeren. Oekraïne wil dat het Internationaal Monetaire Fonds helpt bij het opstellen van een plan voor financiële steun aan het land. Er moet snel iets gebeuren, anders gaat Oekraïne failliet. Voor buitenlandse steun moet Oekraïne impopulaire maatregelen nemen... zoals loonsverlagingen en jarenlange hervormingen. Kinderen die door een keizersnee zijn geboren... hebben een grotere kans om dik te worden als ze volwassen zijn. Uit onderzoek blijkt dat de kans op overgewicht 26% hoger is... dan bij kinderen die geboren worden met een natuurlijke bevalling. Wetenschappers onderzochten meer dan 38.000 mensen op vier verschillende continenten. Ze hebben nog geen verklaring voor het hogere gewicht. Het weer, af en toe opklaringen, het koelt af tot een graad of drie.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 Elton John, wat je van hem hoorde, dat is eh, behoorlijk recent. Want vorig jaar verscheen van hem het album The Diving Board. En daar is dit uit afkomstig. En in Engeland is het een single geworden voor Elton John. Dat Can't Stay Alone Tonight. En voor het nieuws hoorde je een hele opname opgenomen 17 januari 1951 in New York. De trompet was van Miles Davis en de saxofoon van Sonny Rollins. En je hoorde het nummer Blue Room van eh, Richard Rogers. Eh, de musical The Girlfriend. En Richard Rogers die schreef het al in 1926. In 1951 dus op de plaat gezet door de twee jazzgiganten Davis en Rollins. Goedemorgen allemaal, dit is de Nachting Anders de Vader op Radio 1 met na deze uitzending nog vier afleveringen te gaan van dit programma. En dan is het over en uit met de muziek in de nacht. Volgende week trouwens, en ook de week erop, dan eh, een, twee eh, speciale aflevering Twee speciale afleveringen. Dan besteden we aandacht aan de lange nummers. Niet alleen lange nummers, ook in de popmuziek, maar ook in de, de jazz. Jawel. <laughs> Maar het zal toegankelijke jazz zijn, swingende jazz. En ook naar aanverwante genres. Dat is volgende week en de week erop. Ik had aanvankelijk gepland om eh, maar één aflevering te doen. Maar bij de voorbereidingen van die special kwam ik al snel tot ontdekkingen van... ik red het niet in één aflevering. Dus vandaar dat, eh, dat ik er twee van heb gemaakt. Volgende week en de week erop. De nacht ging het anders met lange nummers. Maar waar moet je dan aan denken? Dan moet je bijvoorbeeld denken aan Set out Lady of the Lowlands van Bob Dylan. Om maar eens iets op te noemen. Of Papa was Rolling Stone, The Temptations. Nou, dat soort dingen. En dan in de originele albumversies. Dan zijn ze extra lang. Goed. Cold Jerk, dat laat ik je horen in een uitvoering van Bootsy Collins. Het origineel dat staat op naam van de Capitals, jaren 60 groep afkomstig bij Motown. Maar Bootsy Collins die werkte begin van deze eeuw mee aan een project... dat hoorde bij de film Standing in the Shadows of Motown. ging over de Funk Brothers dan ging het over de Funk Brothers. Dat was een begeleidingsgroep die jarenlang eh, de Supremes, de Four Tops, de Temptations, Junior Walker en de All Stars. Nou, dat soort artiesten hebben begeleid op eh, diverse grammofoonplaten. Wat uiteindelijk die herkenbare Motown-sound opleverde. Maar die mannen van de Funk Brothers die zijn al die jaren de anonimiteit gebleven. En in 2002 werd er een documentaire van de toen inmiddels oude mannen gedraaid. En toen werd een concert gegeven waarbij de mannen centraal stonden. En Bootsy Collins, die werkte daaraan mee. Uit die film hoor je dus Bootsy Collins met dat cool jerk. Wat ooit een hit was in de jaren 60, dus voor de Capitals. when I'm the one that's giving up the phone. Yeah. Giving up the phone. Yeah. Drummer, hit me now. Hey, Bobby, come on baby, Hit me. Johnny, Johnny, Johnny. Some of those 80s, baby. That's what I'm talking about. Y'all know it's funky. Funky. Ain't it funky now? it? Can we do it? Bootsy Collins, legendaarse basgitarist die afgelopen week voor een aantal optredens in de Binelux was. Onder andere in België, in de Ancien Belgique, daar was hij te zien en te horen. Maar ook in Nederland, 21ste eh, vorige week. Toen trad de man op in Paradiso. Je hoort hem hier dus met dat oude liedje van de Capitals Cool Jerk. En dit zijn die Capitals dan. Maar nu even met iets anders natuurlijk. Dit is uit 1966. Open the door to your heart. ze terug hoort, dan klinkt het eigenlijk helemaal niet gedateerd. Heeft waarschijnlijk ermee te maken, denk ik. Omdat gebruik wordt gemaakt van eh, echte instrumenten. Want zo hoorde ik afgelopen week iets van ABBA. Dat vond ik wel weer heel gedateerd klinken. Maar dat komt er weer door het gebruik van synthesizers... wat tegenwoordig dan weer minder gebruikt wordt. Althans, en als ze gebruikt worden op een hele andere manier. Maar hier dus echte instrumenten bij Come See About Me... een plaat uit 19... Eh, 67 eh, van de Supremes, de Jana Ross en de Supremes. Wat zeg ik, 67? Toen was een hit voor Junior Walker en the All-Stars. Dit Come See About Me. Maar drie jaar eerder, dan heb ik het over 1964... toen was het een hit voor de Jana Ross en de Supremes. En daarvoor hoorde je dan de Capitals. Uit 66, Open the Door to Your Heart... De Supremes met Diana Ross, die volgende maand eh, haar 70ste verjaardag zal vieren. En in de groep destijds ook eh, Mary Wilson. En die Mary Wilson die, uh, is nogal actief de laatste jaren. Die heeft namelijk een boek geschreven. Dream Girl, My Life as a Supreme is de titel daarvan. En om dat boek te promoten ging ze de afgelopen weken langs bij diverse radiostations. Zo was afgelopen maandagochtend te gast bij de BBC, bij Radio 4... in het programma Woman's Hour. Woman's Hour, dat is een programma dat al een eeuwigheid bestaat, sinds 1946. Toen was het een huisvrouwenprogramma... Maar tegenwoordig wordt de vrouw toch op een andere manier benaderd. Nou, in dat Women's Hour was in ieder geval Mary Wilson te gast. En Women's Hour is ook de naam van een nieuwe band uit het Verenigd Koninkrijk. En die hebben een hele mooie nieuwe plaat gemaakt. Luister naar Women's Hour met het nummer Her Ghost. Woman Sour band. Die bestaat uit eh, vier personen. Ze komen uit Londen. En je hoorde de band met Her Ghost. Love Inflation, de titel van een nummer. de stem van eh, Janne Schra. En die werd ingehuurd door het eh, producers duo Kraak en Smaak. Afkomstig uit uh, Leiden. Nieuwe single van Kraak en Smaak met deze Janne Schra heeft als titel Love Inflation. En dan werd vandaag bekend, afgelopen dag moet ik eigenlijk zeggen... werd bekend dat Paco de Lucia is overleden. Rumba improvisada. Je hoorde het gitaarspel van Paco de Lucia... waarvan vandaag bekend werd dat hij op 66-jarige leeftijd... in Mexico is overleden. 92 jaar oud is hij geworden. Hij heeft eh, de meeste bandleden overleefd. Franny Beecher. Hij was vooral in de jaren 50 een graag geziene gast en een veelgeziene gast. Want hij was de gitarist bij het gezelschap Bill Haley and His Comets. Comets uit 1955, je hoorde de mambo rock. Wayne Smith, die is vorige week overleden, 48 jaar oud geworden... en min of meer een pionier daar waar het gaat om de reggae-muziek... want hij introduceerde de mogelijkheden met computers... in het gebruik van de reggae-muziek. Wayne Smith. Meneer, maar is bekend geworden destijds. And uh, me give it to me next door neighbor. Me stop me smoke it and me pass it through the window. And me give it to my next door neighbor. Because uh, you know me eyes said it's red like blood. And I've been moving around like a human flood. And smoke it up my mouth and out of my nose. Me smoke it in the ear cause it must expose. And I must maintain me own, I must maintain. Uh, and I must maintain me the smoke it on I cut kwam ze dus uit Jamaica, deze Wayne Smith... met het gebruik van eh, synthesizers in de reggae-muziek. Er kwam geen eh, elektrische bas of contrabas aan te pas... maar het kwam allemaal uit eh, een toetsenbord. Wayne Smith is op dat gebied een pionier geweest voor de reggae-muziek. Vorige week overleden op 48-jarige leeftijd. Afgelopen avond heb je misschien Pauw en Witteman gezien aan tafel. Joep van het Hek vanwege zijn 60ste verjaardag die hij morgen viert. Naar reden daarvan hoor je ook elk uur in deze nacht ging het anders een liedje van de cabaretier. Meneer Alzheimer, dat is een song, <laughs> maar als ik het heel oneerbiedig mag zeggen... een liedje moet je eigenlijk zeggen, want het gaat om cabaret, Nederlands cabaret. Een liedje van Joep van het Hek dat hij al jaren geleden heeft gezongen... Maar hij kreeg steeds verzoekjes om dat nummer alsnog een keer te zingen. En hij heeft het ook weer opgenomen in zijn nieuwe programma Wigwam. Dat meneer Alzheimer. Ik laat je een opname horen van dat liedje. Eh, gemaakt 13 november 2011. Want toen was Joep van het Hek te gast bij het Radio 2-programma Sarah op zondag. Joep van het Hek. Meneer Alzheimer, ik wil even met u praten. Met mij gaat het nog goed, ik ben niet oud. In mijn boven zit zitten nog geen gaten. Maar op een dag, en dat laat mij niet koud... ben ik dit lied al lang vergeten. Dan weet ik niet wat ik vanavond zong. Maar nu wil ik daar niets van weten want nu ben ik nog goed en bij en jong. Genoeg om eventjes aan u te vragen. Mijn probleem is echt niet al te groot. Het gaat over mijn laatste dagen. Als u toeslaat, zo vlak voor mijn dood. Wilt u een beetje selecteren, zodat ik de mooie dingen wel onthoud? Dus als ik in mijn stoel zit weg te teren Dat ik nog even mag denken aan mijn vrouw Met wie ik zoveel jaren heb gevreden Met wie ik zoveel jaren heb gewoond Dat ik toch een beetje weet hoe we het deden Omdat mijn eigen lijf mij dat er nooit meer toont Ach, ik wil best een heleboel vergeten weet zo al twaalf vrouwen op een rij van zeker drie zou ik de naam al niet meer weten. En de rest verzuipt ook in die grijze brei. Er is meer dan genoeg om mee te nemen. Pak mijn angsten, mijn wanhoop en verdriet. Pak ze, ik zal ze echt nooit claimen. Maar al het mooie, neem dat niet. Pak mijn geld, mijn leugens en mijn ruzies. En me niet te vaak te toon aan mij die paar illusies. En de liefde voor mijn dochters en mijn zoon. En één ding mag u zeker pakken. Daarvoor ben ik nou eenmaal veel te laf. Misschien hoor ik daarom bij de slappe zakken. Maar ik smeek u, neem mij mijn doodsangst af. Zodat ik mooi en stil de wereld kan verlaten met een knipoog naar de mijne zonder angst. Meneer Alzheimer valt daarover te praten. Want voor doodgaan ben ik levenslang het bangst. Dus dat ik mooi en stil de wereld kan verlaten. Met een knipoog naar de mijne zonder angst. Meneer Alzheimer valt daarover te praten. Want voor doodgaan ben ik levenslang thật bằng komen uit Melbourne, Australië. That Can Dance. Ze maken mooie muziek zoals je hebt kunnen eh, beluisteren. Van twee jaar geleden Return of the She King. Jacqueline Govaert die heeft een nieuw album gemaakt. Een album onder de titel Songs to Sooth. En daarbij heeft ze zich laten inspireren door niemand minder dan Carole King. En dat is een goede inspiratiebron, een mooie inspiratiebron. De zangeres Jacqueline Govaert, die zichzelf begeleidt aan de vleugel... deed ze zeer onlangs in Met het oog op morgen. En ze zong daar Breeze af... feet weary may City lights mama, my spoil my eyes. The city's blinding me, blinding me. So let me breeze up across the water where I will sail the shallow sea. Yeah, let me breathe harbor where the air is soft and sweet. Well, I'll breathe, I'll breathe. This island salty sea hums a longing cradles me as I muse upon a life back home and see what's blinding me, blinding me. So let me breeze off across the water where I will sail the shallow sea. And let me breeze off to a heart where the air is soft and sweet, where the wind sighs through the streets, where I let my heart run free. Where I'll breathe. where I will sail the shallow sea. Yeah, let me breeze off to a harbor where the air is soft and sweet, where the wind sighs through the streets, where I let my heart run free. Well, I'll breathe, I'll breathe. I saw the knights in armor come and saying something about a queen. There were peasants singing and drummers drumming, and the archers split the tree. There was a fanfare blowing to the sun that was flowing. I was lying in a burned out basement with the full moon in my eyes. I was hoping for a replacement when the sun burst through the sky. There was a band. alive. Ja, dat was nog eventjes mooi. Je hoorde Neil Young, Neil Young met dat hele fraaie After the Gold Rush. En daarvoor hoorde je dan de stem van Jacqueline Govart... die een nieuw album heeft gemaakt onder de titel... Songs to Soothe Me. En dat eh, album dat, eh, is binnenkort verkrijgbaar in de, de plaatwinkels natuurlijk. Maar je kan het natuurlijk ook gaan eh, downloaden via de diverse mogelijkheden die er tegenwoordig zijn. Allemaal via eh, internet. Zo dadelijk, derde uur van de nacht vind ik anders hier bij de vader op Radio 1... met daarin ook weer aandacht voor uh, Joep van het Hek. Je kreeg dan een uitgebreide conferentie te horen van de man... Wigwam, dat is zijn meest recente, theater, meest recente theaterprogramma en daaruit kreeg je een uitgebreide sketch te horen. En verder het volgend uur ook nog eh, aandacht voor... Eh, eh, wat eigen opname natuurlijk. Lisa Loop die bijvoorbeeld bij, voorbij, een Amerikaanse zangeres. En dat is dan een opname die komt uit het oude Denk aan Henk-archief uit de jaren 90. Maar zover zijn we nog niet. Eerst even aandacht voor het nieuws.